Marjet Krol met het NOS Journaal. De Verenigde dollar invoeren op Chinese producten. President Trump heeft vannacht een plan daarover goedgekeurd. Het gaat onder meer om een belasting van 25% op medische apparatuur, onderwijsmaterialen en spullen die gebruikt worden in de luchtvaart. Producten die doorgaans worden gekocht door consumenten, zoals mobiele telefoons en televisies, blijven buiten schot. Vijf mannen van Turkse afkomst hebben werkstraffen tot 180 uur gekregen voor de rellen rond het Turkse consulaat in Rotterdam vorig jaar. Ze zijn allemaal veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Eén van hen is ook veroordeeld voor poging tot zware mishandeling... omdat hij een ME'er tegen zijn hoofd heeft getrapt. De rellen ontstonden in maart vorig jaar toen bekend werd... dat de Turkse minister voor Familiezaken een toespraak zou houden... bij het Turkse consulaat. In Afghanistan is de hoogste leider van de Pakistanse Taliban gedood... Mullah Fazlullah kwam om het leven bij een Amerikaans-Afghaanse luchtaanval, zeggen woordvoerders van het Afghaanse en Amerikaanse leger. Fazlullah was het brein achter de aanslag in 2012 op het Pakistaanse meisje Malala. Ook zat hij achter de aanval op een school in de Pakistaanse stad Peshawar in 2014. daarbij kwamen 132 kinderen om. Een buschauffeur heeft gisteren op de A16 zo'n 15 passagiers uit zijn bus gezet. De Arriva-bus van Rotterdam naar Gorkum kwam rond kwart over vijf in een file terecht. De afslag naar Hendrik Ido Ambacht was afgesloten na een ongeluk. En de buschauffeur wilde niet meer naar Hendrik Ido Ambacht rijden. De 15 passagiers protesteerden daartegen en werden vervolgens op de snelweg uit de bus gezet. Arriva onderzoekt wat er precies gebeurd is en wil eerst het verhaal van de buschauffeur horen.